Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De meeste huishoudens hebben volgend jaar meer geld te besteden. Gemiddeld 35 euro per maand. Het geldt niet voor iedereen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting... heeft de koopkrachtveranderingen voor 100 voorbeeldgezinnen berekend... en constateert dat vijf daarvan erop achteruit gaan. Het zijn vooral werkenden met een lager inkomen. Eerder vandaag kwam het Centraal Planbureau ook al met koopkrachtcijfers. Daaruit blijkt dat de lagere inkomens er volgend jaar minder op vooruit gaan dan de midden- en de hogere inkomens. Bij de presentatie van een miljoenennota aan de Tweede Kamer... waarschuwde minister Hoekstra namens het kabinet... voor onzekere internationale ontwikkelingen... zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Koning Willem-Alexander zei in de troonrede dat meer mensen moeten merken dat het goed gaat. Hij noemde eenzame ouderen als voorbeeld van een groep mensen die meer vaste grond onder de voeten moeten krijgen. China komt met nieuwe heffingen op Amerikaanse producten. Het is een antwoord op de nieuwe importheffingen tegen China... die president Trump gisteren aankondigde. Maandag voert China heffingen in van 5 tot 10 procent... en dan gaan ook de nieuwe Amerikaanse heffingen in. Het kabinet moet het plan om de dividendbelasting af te schaffen beter uitleggen, vindt de Raad van State. Volgens de adviesraad komt er door de afschaffing veel minder geld binnen. En de Raad van State wil daarom precies weten welke afwegingen zijn gemaakt. Er zijn geen slachtoffers gevonden in de ingestorte parkeergarage in Wormerveer. Speurhondenteams hebben naar mensen gezocht in het complex en hebben niemand gevonden. Vanochtend stortte een deel van de tweede verdieping in van de parkeergarage. Die staat bij een winkelcentrum. Het weer, volop zon, in het westen soms wat wolken. Minima vannacht rond 14 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Het wordt dan 21 tot 27 graden. En vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger en ook koeler.